uur. Dit is Ewald de Jong met het NOS-journaal. Liggen de stoffelijke overschotten mogelijk nog onder de grond? Het blijkt uit een analyse van de studiegroep Luchtoorlog en de NOS. De plaatsen waar de vliegers zijn verongelukt zijn na de oorlog niet afgegraven. Er zijn meer dan 500 van zulke plekken in Nederland, vaak ook onder water. De Belgische premier Michel heeft de vertrekhal van de luchthaven Zaventem officieel heropend voor de vertrekhal waren al tijdelijk incheckbalies neergezet. Maar vanaf nu kunnen de passagiers ook weer binnen terecht. Op 22 maart bliezen twee terroristen zichzelf op in de hal. Daarbij kwamen 15 mensen om het leven en raakten tientallen mensen gewond. Voetbalclub Cambuur Leeuwarden is gedegradeerd uit de Eredivisie. In Eindhoven verloor de club met 6-2 van PSV, waarmee het lot voor Cambuur werd bezegeld. PSV profiteerde niet van de winst, omdat Ajax met 4-0 won van FC Twente. Daardoor blijven de Amsterdammers bovenaan de Eredivisie staan, met een beter doelsaldo dan PSV. De andere uitslagen van de eredivisiewedstrijden van vanmiddag. Willem II Feyenoord 0-1, Vitesse FC Utrecht 1-3, Heracles ADO Den Haag 1-1, Excelsior Pek Zwolle 2-2, NEC Roda JC 1-2 en Heerenveen Groningen 1-2. De Duitse Formule 1-coureur Nico Rosberg heeft ook de vierde Grand Prix van het seizoen gewonnen. Zijn Britse teamgenoot Lewis Hamilton werd tweede en de Finn Kimi Räikkönen derde. Max Verstappen haalde door motorproblemen het einde niet. Het is de eerste keer dit seizoen dat de Nederlander niet in de punten reed. Op het moment van stilvallen in de 35e raceronde lag Verstappen op de zesde plaats. Het weer, het is droog en zonnig. Vanavond en vannacht helder met minima tussen 5 graden aan zee... en iets onder het vriespuntland in maart. Morgen overdag flink wat zon en een stevige zuidwestenwind. Het wordt 13 tot 18 graden. In de nacht naar dinsdag gaat het regenen. Dit was het... ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB.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 ritme van Zandvoort.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 chercher ton âme dans les froids, dans les flammes. Je te jette.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

so carefully. Let's start living dangerously. Whoa. internet. www.zfmzandvoort.nl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 Jesus gonna make mine. And when you wake